Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Deze ochtend is het zover. Dan begint ook Nederland als laatste land van Europa met het vaccineren tegen het coronavirus. Een 39-jarige verpleeghuismedewerker uit Eindhoven krijgt als eerste een prik. En dat gebeurt op een GGD-priklocatie in Veghel. Eind september moet dan iedereen in Nederland de kans hebben gehad zich te laten vaccineren. De eerste prik wordt rond kwart voor negen gezet en dat is live te zien in het journaal op NPO 1. Ondanks felle kritiek is een meerderheid in de Tweede Kamer tevreden over het vaccinatieplan van het kabinet. Een motie van wantrouwen van de PVV kreeg geen steun van de andere kritische oppositiepartijen. Die vinden dat er te laat begonnen wordt met vaccineren. Uiteindelijk begint het vaccineren nu twee dagen eerder dan gepland. In de Amerikaanse staat Georgia zijn ze nog bezig met het tellen van alle stemmen voor de senaatverkiezingen. Amerikanen hebben gestemd voor twee senaatzetels. Een cruciale verkiezing voor de democraten en de republikeinen. Want wie de zetels wint, krijgt de macht in de senaat. En het is een spannende race. Op dit moment gaan de kandidaten nek aan nek. In Hongkong zijn zo'n 50 mensen uit de pro-democratiebeweging opgepakt. Ze zouden vorig jaar de zogenoemde veiligheidswet hebben overtreden... doordat ze onofficiële verkiezingen hielden. Die veiligheidswet is zeer omstreden en wordt volgens critici door China misbruikt... om kritieke stemmen de mond te snoeren. Sinds de wet van kracht is, zijn nog nooit zoveel activisten en oppositieleden in één keer opgepakt. Bij een aantal aanslagen op Poolse supermarkten zijn stukjes van gele jerrycans gevonden. Dat vertelde de politie bij opsporing verzocht. De herkenbare gele benzinecontainers zijn te koop bij tankstations van Shell. Getuigen die iemand met zo'n jerrycan hebben gezien worden opgeroepen zich te melden. De afgelopen weken zijn bij vijf Poolse supermarkten aanslagen gepleegd. Het weer, in de ochtend nog droog, later regenachtig. Met mogelijk in Limburg een vlok sneeuw. Het wordt zo'n 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Dijk en Purmerend Zuid. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.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 Uh-huh. Girls is on the way, where up a at? Uh. Bottles and models talking all of that. sliding in past those. Oh. Both eyes closed, uh-huh. both arms oh. rose, oh. both drums rose with the S O S O oh, D E dot F.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 What's wrong with that? We in the VIP twisted, twisted. downright spiffy, yeah. two way. who they make it like it missed it. Come on. Hey, where the party at? Oh. Girls is on the way, but talking all day put your hands up, storm up.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 De 39-jarige verpleeghuismedewerker Sanna El Kadiri stapt als eerste naar voren. De prik wordt gezet in Veghel. Het is nog niet duidelijk wie de senaatverkiezingen in Georgia hebben gewonnen in Amerika. Democraten en Republikeinen strijden om de twee laatste zetels. Wie ze wint krijgt de macht in de Senaat. Het is een spannende nek-aan-nek-race. Bij een aantal aanslagen op Poolse supermarkten zijn restanten gevonden van gele jerrycans die te koop zijn bij Shell. Dat vertelde de politie in opsporing verzocht.